van 10 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij het pluimveebedrijf in Kamperveen, waar gisteren vogelgriep werd ontdekt, gaat het om de variant H5N8. Dat is dezelfde variant die eerder in Hekendorp en Te Aar werd geconstateerd. In Kamperveen is nu bij drie bedrijven vogelgriep vastgesteld. Staatssecretaris Dijksma zegt dat het ruimen van die bedrijven vandaag nog wordt afgerond. Daarnaast zijn zes bedrijven getroffen door preventieve ruimingen. Wrakstukken van rampvlucht MH17 zijn aangekomen in de Oekraïnse stad Kharkov. Ze zijn met twee diepladers overgebracht vanuit het rampgebied. Het is onduidelijk wanneer de vrakstukken naar Nederland worden gebracht. De diepladers vervoerden onderdelen die te groot waren voor de trein. Kleinere onderdelen zitten nog in wagons in de buurt van het rampgebied. Volgens de rebellen rijdt de trein met onderdelen morgen naar Kharkov. De laatste Vira is het land uit. De hogesnelheidstrein gaat terug naar de fabriek van de Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda. De eerste van 16 Vira's die waren besteld door NS vertrok begin september. De Vira's stonden bijna twee jaar ongebruikt op een rangeerterrein in Amsterdam. Ze moesten aan de kant blijven nadat een ervan in streng winterweer een bodemplaat was verloren. Later bleek dat er veel meer mis was met de treinen. In Mali is een nieuw geval van ebola vastgesteld. Twee andere patiënten worden op de ziekte getest. Tot nu toe zijn er zes mensen in Mali overleden aan ebola. Het jongste geval is een arts die in Guinea een patiënt had behandeld en daarna naar Mali ging. Het eerste geval van ebola in Mali was in oktober. Een meisje van twee overleed toen aan de ziekte. In de eredivisie heeft Feyenoord met moeite gewonnen van hekkensluiter FC Dordrecht. In de Kuip werd het 2-0. De doelpunten vielen vlak voor tijd. AZ won met 1-0 van Vitesse en Go Eagles was met 2-0 te sterk voor NAC Breda. De wedstrijden Ajax-Heerenveen en Willem II Excelsior zijn nog bezig. Het weer droog. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of acht. Morgen eerst zon. Tegen de avond gaat het van het westen uit regenen. Het is zacht met temperaturen tussen de 11 en 14 graden.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 Moments I gain, moments I lose. I'm just giving. đang nào rồi Bye. DJ sweats our sorrows away like black sparrows perched on telephone lines. We communicate with a tapping of our feet, consumed by the heart's beat. In the MC speech, we find deep to the hopes that one day things will all make sense and there will be a resurrection. Erecting the minds of sleeping kings and queens, and we will find that we are black on both sides and most deaf, all part of a larger Zulu nation. Reaching states of trance on basic drum patterns, meditation follows while the soothing sounds of Big L for all that is hollow. pray for the greatest. I'm in no mood for 50 cents. Can I borrow a dollar? Hip hop's essential when it's too easy to slip. I traverse through diggable planets, demanding to be a rebirth of the slick. Rick, rock, newborn beat junkies asleep. How deep does this love get? and spun into reality. God must be a DJ. When she spins, we see deja vus. When he spins, we see deja vus. When she spins, we see day, deja vus. see deja vu's.